voor spoedige start. Femke Wolthuis met het NOS Journaal. Tijdens een toespraak is de Belgische premier Michel aangevallen met friet en mayonaise. Twee jonge vrouwen smeten de patatten naar de premier en riepen dat hij moet oprotten met zijn besparingen. Nadat de vrouwen waren weggevoerd friste Michel zich op en ging hij verder met zijn toespraak. De meeste jongeren die vorig jaar rond de jaarwisseling in het Brabantse dorp Veen ten onrechte werden opgepakt, gaan akkoord met de schadevergoeding die het Openbaar Ministerie heeft voorgesteld. Volgens de advocaat krijgen de jongeren die onterecht zijn vastgezet 200 euro per nacht die ze vastzaten. Op 30 december vorig jaar braken ongeregeldheden uit in Veen. De daders vluchten een café in en alle aanwezigen van dat café werden opgepakt. Het AD haalt artikelen van de journalist Perdip Ramessar uit zijn archief. Dat laat de hoofdredacteur van de krant weten aan NRC. Dagblad Trouw heeft meer dan 100 stukken van de journalist ingetrokken... omdat er ernstige twijfels zijn over de betrouwbaarheid. Zo zou Ramessar namen van bronnen hebben verzonnen. Voordat Ramessar bij Trouw aan de gang ging, werkte hij voor het AD. Pakistan gaat de komende weken 500 terroristen executeren die al ter dood zijn veroordeeld. Ze zitten in gevangenissen sinds de doodstraf in 2008 werd opgeschort. Premier Sharif hief dat mortuarium vorige week op, een dag na het bloedbad op de school in Peshawar. De Pakistanse Taliban zegt dat er wraak zal worden genomen voor de executies. De KNVB stopt met de League, de vrouwencompetitie waar Nederlandse en Belgische clubs aan deelnemen. De bond wil een eigen, volledig nationale competitie met minimaal acht clubs. De League begon drie jaar geleden. Afgelopen seizoen werden de vrouwen van FC Twente kampioen en op dit moment staat Standard Luik bovenaan. Het weer. Bewolkt, lokaal regen of motregen.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 Dan zitten wij met z'n drieën een week lang in het glazen huis... om zoveel mogelijk geld in te zamelen. En met dat geld steunen we het Rode Kruis... om slachtoffers van seksueel geweld in conflictgebieden te kunnen helpen. En jij kan ook helpen!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 stuur je allemaal fijne dag.